Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vrachtwagenchauffeur uit het Zuid-Hollandse Melissant krijgt 9 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodrijden van een motoragent. De rechter had hem eerst 12 jaar cel gegeven, maar in hoger beroep is dat dus een lagere straf geworden. De familie van de agent legt zich erbij neer, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Ja, die zeggen 9 eh, jaar is wel wat jammer, 3 jaar eraf, maar we kunnen heel erg tevreden zijn toch met dit vonnis. Hij blijft lange tijd binnen, om het maar simpel te zeggen. Ze krijgen een schadevergoeding van 130.000 euro. En naast 9 jaar en TBS met dwangverpleging krijgt eh, de vrachtwagenchauffeur ook nog een rijontzegging van 10 jaar. Dat is de maximale termijn en die gaat pas in als hij die TBS-behandeling achter de rug heeft. De vrachtwagenchauffeur reed de agent van achteraan bij een rood stoplicht nadat hij een volgteken had gekregen. Daarna sleurde hij de agent nog honderden meters mee. Slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen weer geholpen worden door prinses Laurentien. Haar methode kwam in opspraak omdat het veel meer geld kostte dan andere vormen van schadevergoedingen. Ambtenaren trokken er anoniem over aan de bel. Wel komen er nu strengere voorwaarden voor die methode Laurentien... waardoor het gemiddelde bedrag dat uitgekeerd wordt waarschijnlijk omlaag gaat. Geen live muziek of een meet and greet met de koning op Prinsjesdag dit jaar. Van de plannen om Prinsjesdag feestelijker te maken blijft weinig over. In april werd bekend dat de dag waarop de koning de troonrede uitspreekt... en een miljoenennota wordt gepresenteerd, in een nieuw jasje zou worden gestoken. Onze politiek verslaggever Ewout Kiewit legt uit waarom. Vorig jaar eh, waren er echt lege tribunes te zien eh, tijdens de rijtour met de glazen koets. En werd ook gejoeld door demonstranten. En dus was het idee, het moet een publiekstekker worden Prinsjesdag. Bijvoorbeeld eh, optredens van grote artiesten, theater, foodtrucks in de stad. En ook een ontmoeting tussen de koning en het publiek. Dus echt een soort festivalsfeer. En een stuk feestelijker, of op een andere manier feestelijk dan de afgelopen jaren was. Daar ga je in september dus weinig van merken. Want het blijkt best lastig te zijn om er een spektakel van te maken. Bijvoorbeeld vanwege de beveiliging. Het weer, er trekken buien over met ook kans op onweer. Graad of 19 is het. Vanavond en vannacht kan het ook wat regenen. Morgen eerst kans op een bui, maar daarna droog. Dan is het maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Horen. Tussen Zaandam en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen Afrit Vodendam en Knoopend Komplein een kwartier op onthoudt.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 De stichting van prinses Laurentien mag weer verder met het afhandelen van de schade van slachtoffers van het toeslagenschandaal. Wel komen er strengere voorwaarden waardoor het gemiddelde bedrag dat wordt uitgekeerd waarschijnlijk omlaag gaat. Dierenartsen en schapenhouders maken zich grote zorgen over de vaccins tegen blauwtong. Ondanks een grote vaccinatiecampagne heeft een aantal schapen het virus toch opgelopen en zijn er schapen aan overleden. De man die in maart een molotovcocktail gooide naar de Israëlische ambassade in Den Haag... is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De straf is gelijk aan de eisen van het Openbaar Ministerie. Het weer. Vanavond en vannacht trekt er af en toe een bui over het land. Morgen begint regenachtig, later droog met meer ruimte voor de zon bij maximaal 23 graden. to make him feel proud. I never try to make him feel proud.